van der Linde met het NOS-journaal. De drie slachtoffers van een dodelijk verkeersongeluk in Geleen waren 24, 22 en 15 jaar oud. Op de website van de gemeente Sittard Geleen zegt de burgemeester dat het ongeluk de gemeenschap diep raakt. Het gebeurde vanmiddag rond kwart over één op een doorgaande weg. Twee zaten op een motor en één op een scooter die met elkaar in botsing kwamen. Twee van de slachtoffers waren op slag dood. Het derde slachtoffer is nog gereanimeerd, maar tevergeefs. De toedracht van het ongeluk in Geleen wordt nog onderzocht. De zomer van 2025 eindigt in Nederland op plek 4 van warmste zomers ooit gemeten. Alleen die van 2003, 2018 en 2022 waren warmer. De gemiddelde temperatuur was de laatste drie maanden 18,5 graden. Het was deze zomer niet wekenlang zinderend warm, maar tegelijk waren er nauwelijks koele dagen. In de beeld werd acht, werden acht tropische dagen gemeten. Gemiddeld zijn dat er vijf. De zomer eindigt pas officieel op 22 september, maar meteorologen houden vandaag aan als laatste zomerdag. De tunnel in de A7 tussen Sneek en Jauren gaat morgenochtend al volledig open. Dat is maanden eerder dan gepland. Sinds 2022 was de tunnel deels dicht vanwege delen die verschoven. Dat is opgelost, al moet er nog wel asfalt worden vervangen buiten de tunnel. In de eredivisie heeft AZ op het nippertje gewonnen van NAC. Sven Meijnans maakte het vlak voor tijd 1-0. AZ had het moeilijk in Breda, terwijl NAC ruim een helft met een man minder speelde. Eerder vanmiddag rekende Feyenoord betrekkelijk eenvoudig af met Sparta. Het werd 0-4. NEC verloor van Fortuna Sittard met 3-2. En Pek Zwolle verloor van FC Utrecht met 2-0. Feyenoord staat nog steeds bovenaan in de eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht kans op stevige buien, vooral in het oosten. De temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen in het oosten regenachtig, later trekken de buien weg. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam...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 I keep it protected. She'd never ever feel rejected. A little misapprehensive. said, Ooh, she fell in love. What is? that line, you better not start. No, but she miscalculated. She didn't want end up jaded, and this miss decided not to miss out on true love.